Ik zie de velden langs me heen gaan huizen. Het is stil achter dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij. Dat ik mocht delen wat jij had, je door mijn haren ging en zei.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 Annemarie Rozing met het NOS journaal. Pensioenfondsen die grote financiële problemen hebben... moeten mogelijk vanaf 1 januari de pensioenen korten. Ongeveer 18, vooral kleinere pensioenfondsen, houden al rekening met die maatregel. Ze hadden uitstel gekregen, maar minister Donner wil dat ze hun reserves sneller weer op peil krijgen. Pensioenfondsen hebben door de financiële crisis fors geld verloren. Hun reserves zakten daardoor onder het wettelijk minimum. Afgeluisterde telefoongesprekken tussen verdachten en hun advocaten worden vanaf volgend jaar automatisch vernietigd. In de praktijk kwam het voor dat de gesprekken niet altijd werden vernietigd, hoewel dat van de wet wel moet. Minister Heers Ballin zegt dat de verdachten vertrouwelijk met hun raadslieden moeten kunnen communiceren. Er komt nu een technische voorziening bij de politie waardoor de gesprekken in de toekomst meteen worden gewist. Minister Heersballing vindt dat de Amsterdamse hoofdcommissaris Welte buiten zijn boekje is gegaan door aan te kondigen dat de Nederlandse politie stopt met projecten in Suriname. Binnenlandse Zaken zegt dat Welte daar helemaal niet over gaat en bovendien gaan de projecten gewoon door. Volgens de korpschef kan de politie zich niet associëren met het nieuwe bewind in Suriname onder leiding van Desi Bouterse. Maar volgens Hirsballing is de benoeming van Bouterse op zich geen aanleiding om de lopende samenwerking te herzien of te staken. Voetballer Nicolas Anelka is door de Franse Voetbalbond geschorst voor 18 interlands. De spits is gestraft voor zijn gedrag tijdens het WK. Hij werd naar huis gestuurd nadat hij de bondscoach had uitgescholden. Aanvoerder Patrice Evra kreeg een schorsing van vijf interlands en Frank Ribéry van drie. Tot slot het weer. Het is bewolkt en regenachtig. Vannacht en morgenochtend ook nog regen. Vanaf morgenmiddag op veel plaatsen zon en een graad of 20. Dit was het NWS Journaal. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van